Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De 600 gepraat over de plannen van het bedrijf met de vestiging. Volgens een van hen gaat het bedrijf binnen 1 à 2 jaar dicht. Een manager van Siemens zegt dat het een voorgenomen besluit is. Gisteren lekte een mail uit over de sluiting van de vestiging in Hengelo. De directie bood op de bijeenkomst excuses aan voor die gang van zaken. In Hengelo worden gasturbines en compressoren gemaakt. De fabriek kreeg de afgelopen jaren minder orders binnen. Vakbond de Unie wil nog proberen om de sluiting van de Siemens-vestiging in Hengelo tegen te houden. Defensie krijgt al snel een deel van het extra geld dat is toegezegd door het nieuwe kabinet. Voor deze kabinetsperiode is anderhalf miljard euro uitgetrokken. In principe zou het pas over een jaar beschikbaar komen, maar het kabinet heeft nu een deel boekhoudkundig naar voren gehaald. Hierdoor is er vanaf 1 januari 400 miljoen te besteden aan materieel, trainingen, transport en andere doelen waar, die waar de tekorten nu groot zijn. Het geld is ook bedoeld voor buitenlandse missies. Daar zijn te weinig mijnenopruimers, medische voorzieningen en andere gevechtsondersteuning. De man die vorig jaar in Loosdrecht een vrouw van 19 heeft doodgereden... krijgt vier jaar celstraf. De man van 54 mag ook vijf jaar niet rijden. Zijn zoon van 32 krijgt 100 uur werkstraf en een jaar rijontzegging. In maart vorig jaar hielden ze een straatrace en reden ruim 100 kilometer te hard binnen de bebouwde kom. De vader, die te veel had gedronken, raakte de auto van het slachtoffer in de zijkant, waardoor de vrouw zwaar gewond raakte. Twee weken later overleed ze in het ziekenhuis. Een man van 61 uit Brunsum die een meisje van 11 zwanger maakte... is veroordeeld tot 8 jaar cel. Ook moet hij het meisje en haar moeder een schadevergoeding betalen van 12.500 euro. De man had het meisje gedrogeerd. Daardoor kon ze zich niet herinneren dat hij haar had verkracht. Het weer zonnige periode, maar in het noorden valt er ook een bui. Het wordt een graad of 10. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land.